Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De Nederlandse in de treinen tegen te gaan. komen meer dan 100 extra beveiligers op de stations. Zo staat in een gezamenlijke verklaring van NS, OR en de bonden. Ook wordt de dubbele bemensing uitgebreid. Nu worden er al twee conducteurs ingezet op late treinen in het weekend. In de toekomst gebeurt dit bij alle nachttreinen en op avonden dat veel uitgaanspubliek naar huis gaat. De lucht tussen minister Ascher en de ING over het aan de kant zetten van uitzendkrachten is enigszins geklaard. De Volkskrant meldde vanochtend op basis van een ING-memo dat de bank veel uitzendkrachten aan de kant zet omdat anders de nieuwe ontslagvergoeding moet worden betaald. Ascher noemde dat buitengewoon schandalig. Hij heeft vanmiddag met ING gesproken en in een verklaring staat dat de interne memo onduidelijk is en dat ING die onduidelijkheid gaat wegnemen. De Belgische prins Laurent heeft zijn familie vergeleken met de Stasi, de geheime dienst van de DDR. Koning Boudewijn en koning Albert, dat was de Stasi en mijn broer Filip gaat dezelfde weg op, zegt Laurent in een interview met de Franstalige omroep RTBF. Een ander interview met Laurent vandaag in de krant La Libre deed ook al stof opwaaien. Daarin zei Laurent dat zijn familie zijn werk altijd heeft gesaboteerd. De bedrijven van Laurent zouden daardoor zwaar verlies leiden. De politiebonden dreigen met werkonderbrekingen tijdens de internationale cybertop volgende week in Den Haag. Ze hebben minister Van der Steur tot maandag de tijd gegeven om met voorstellen voor een betere CAO te komen. Op de top volgende week komen veel buitenlandse ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders. Voor de beveiliging ervan wordt veel politie ingezet. Het weer op de meeste plaatsen helder. Vannacht kan in het noorden weer nevel of mist ontstaan. Morgen overdag zonnig, er is dan wel veel hoge sluierbewolking. Wordt het 15 graden op de Wadden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten.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 Zeer goede avond, luisteraars. Welkom weer bij twee uur tussen app Mooie muziek tot middernacht. En ik heb begrepen van mijn collega's hier... dat na middernacht het nog even doorgaat hier bij ZFM eh, Zandvoort... Eh, in een live-uitzending. Ik ben heel benieuwd. Eh, en u ook waarschijnlijk. Dus blijf vooral luisteren naar ZFM Zandvoort. Dit is Don McLean, Eventually. Eventually You will return and bring your love to me Deep in my heart I know it's meant to be Eventually Someday, somewhere You'll be pretending that you just don't care You'll look into your heart and find me there Eventually And given time The gentle rain can jagged stone. Things work out when they are left alone. And maybe that's the key. And I believe that true love never really leaves. It's there to bring you eventually Mr. Don McLean, eventually you're coming back to me. Uh, if I have to wait uh, uh, a couple of years, I, no, I don't mind. Eventually, eventually you're coming back to me. Ja, ik zeg het even in het Engels, luisteraars... omdat ik uh, zojuist verneem via Facebook... dat ik ook luisteraars in Canada en Amerika zelf heb. Nou, helemaal trots natuurlijk. Heel leuk ook. Diane Krall, she's coming to Holland in oktober this year. In the 9th of October, she's coming to Holland to Rotterdam... I'm going to, uh, to the concert and I brought some music uh, from Diana Krall tonight for you. Ik heb wat uh, muziek meegenomen van Diana Krall omdat ik een concert voor haar ga bezoeken. 9 oktober aanstaande komen ze naar Nederland in Rotterdam. Dit is de Beatles song, dit is een, een Beatles liedje, In My Life.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 Maar dit vond ik een hele mooie uitvoering van Diane Kroll. One of the most uh, beautiful Beatles songs I know listeners in Canada and America. Um, very welcome. I'm very proud you listen to my program. And I'll try to explain in English now and then... so you can understand what is happening here in the studio of Radio Zandvoort. Well, ehm, today I had a very weird day. Vandaag had ik een beetje een vreemde dag, luisteraars. Want uh, eh, Jacques Kloes is natuurlijk overleden. Eh, de Dizzy Band zanger. En die werd in Wijk aan Zee werd hij, eh, herdacht, zeg maar. Hè? En zijn, zijn kist werd opgesteld in, in Zonnevang. Dat is een grote horeca bedrijf in Wijk aan Zee. Een groot eh, ja, soort bruin café, zeg maar. Daar werd Jacques eh, Sjaakse kist eh, neergezet. Gesloten weliswaar natuurlijk. Met, met de nodige bloemen eromheen. En daarachter het podium met muzikanten die nou, ruim vier uur muziek voor hem maakten. Allemaal mensen waar hij mee heeft gewerkt. I told the Dutch listeners that one, one of my friends in music, Jacques Kloes... famous singer here in Holland... died uh, last week on a uh, heart failure. And uh, we had his burial today. And in a, a ca cafe, a saloon, there was a, happening, a musical happening. And we placed his coffin uh, near the stage, and all the uh, musicians he worked with uh, played along with him and or, played along for him. Sorry, Uh, eh, the, the music he uh, uh, used to sing, and that was most uh music from the one who died recently, Joe Cocker. he had he had a voice like Joe Cocker, and and well, it was a very exciting day, and and he he wanted to be a happening his burial. Ik vertelde luisteraars dat ja, Sjaak die wilde dat zijn, zijn verjaardag een feestje was. En nou, dat was ook vandaag het geval allemaal muzikanten die daar eh, aanwezig waren. Brachten muziek van Joe Cocker, eh, een van de favoriete artiesten van Jacques Clouse. En ik heb een liedje voor u uitgekozen wat een beetje slaat op het, eh, op het sterven. Maar dan van een oude man. Jacques was 67, helemaal niet zo oud. veel te jong om, om te overlijden. Maar naar zijn eigen zeggen... ja, ik heb wel mijn leven geleefd. Ik heb, ik heb eigenlijk een dubbel leven eh, eh, geleefd. Ja, in dat geval zou die uh, twee keer 67 is uh, 134 jaar moeten, moeten zijn. Maar in ieder geval, hij heeft genoten van het leven... en hij wilde op deze manier zijn uitvaart geregeld hebben. Dit is Art Garfunkel met Old Man. Een van de mooiste liedjes van Art Garfunkel weer die ik ken. Everyone has gone. to stay. Ja, een nummer waar je stil van wordt. Een nummer that brings silence over you. Art Garfunkel, uh, I visited a concert two weeks ago. He was in Holland, Art Garfunkel. His beautiful curly hair disappeared. But uh, he's an old man now. He is 74 eh, years old, I believe. But still got the voice of an angel. Ja, luisteraars, Art Garfunkel, inmiddels 74 jaar oud. nog steeds een uh, engelenstem. Eigenlijk ongelooflijk als je die, die oude man dat stemgeluid eh, hoort eh, voortbrengen. Geweldig. Dit was Old Man. Eh, het ging over een oude man die op sterven ligt. En eigenlijk zijn, hele, zijn hele leven heeft beweerd van... ja, ik heb eigenlijk niemand nodig in mijn leven. Ik kan het allemaal zelf wel. En als hij dan op sterven ligt, ja... dan is het toch wel erg prettig als een wat oudere jonge man hem komt bezoeken... en nog een beetje steun biedt in de laatste uurtjes van zijn leven. Art Garfunkel. Um, The next song is a song about uh, uh, the road ahead, uh, the future. And it's a Dutch group. It's called City to City. They had a one hit a couple of years ago. It remained by that hit, but it's a very uh, nice song to, uh, to listen to. City to City, een groep hier uit Holland die eigenlijk maar één grote hit hadden, The road ahead, maar erg fijn liedje om naar te luisteren. Geniet mee. The Road Ahead, City to City. Ja, heerlijke muziek om naar te luisteren. A very nice song to listen to. This was City to City, a Dutch group. En uh, one of my colleagues here eh, in, eh, in, Zandvoort told me that last year he was here in the studio and he performed. And his name is Maarten van Praag. And he is the son of Giel van Praag. That's for the Dutch listeners. They, they know Giel van Praag. Uh, Nederlandse luisteraars kennen ongetwijfeld Giel van Praag. En ik hoor net van het collega Jaap Koper dat... Giel van Praag hier vorig jaar, of, ja, vorig jaar in de studio was. En uh, ook heeft gezongen live. En hij heeft een nieuw album eh, eh, wat eerder uitkomt. We gaan daar vast veel meer van horen. Een, eh, zanger die er mag zijn. De, de, andere zanger, ik weet niet wat zijn naam is, Jaap, weet je dat? ja Jaap gaat even... Jaap gaat even... Zo, eh, dat, die naam die eh, werd verteld eh, bij De Wereld Draait Door. Ja? Maar ik ben, da, daar ben ik ook de laatste jaren zo slecht in, in geworden... <laughs> dat ik ook die naam gewoon vergeten. Hij is wel, als je naar De Wereld Draait Door hebt gekeken... was hij, was hij met iets bezig met workshops. maar Maarten die, die heeft hier vorig jaar bij, bij het programma... Wat wij, wat wij doen tussen 8 en 10... Mhm. heeft hij hier een paar nummers laten horen. En ja, als, eh, als, hem, eh, als hij komt met dat materiaal, ja, gaan we weer een poging doen om hem eh, hier naartoe te halen. Dus Zou ik zeker doen, want het is zeer de moeite waard. Nou, luisteraars, we even mee kunnen genieten van de grote hit die ze hier hadden in Nederland. City to City met The Road Ahead. Wat heb ik nog meer voor u meegebracht? Ja, u denkt van ja, je hebt alleen maar... twee of drie liedjes meegenomen. Nou, zo is het natuurlijk niet, want ik moet tot twaalf uur volmaken. En dat lukt natuurlijk niet met drie liedjes. Wat dacht u van, eh, van deze, On the Outside? Dat is eh, Roger Voisin. Inside the castle Nights all around her and I never found myself strong enough To reach and touch from the outside And every time I try to swim across I thought I'd drown Every time I try to climb that wall, I thought I'd fall on the outside. ding kan ik al vaststellen, luisteraars. Hij kan veel mooier zingen dan ik. <laughs> Dit was eh, Roger Rosin. En het lijkt een beetje op een nummer van eh, Neil Diamond... wat ik zo, dadelijk voor u ga spelen. Maar eh, Jaap Koper die heeft even voor me gezocht. Die is er inmiddels achter hoe de andere zanger heet van City to City. Dat was Alexander van Bremen. Dus Alexander van Bremen en Maarten van Praag. Het duo City to City met The Rode Head. Het nummer wat ik nu ga draaien heet Play Me. Het is van Neil Diamond. En ik draai het omdat het een beetje lijkt op het vorige nummer. Ik hoop dat u mijn mening deelt. She was morning and I was nighttime one day woke up to find her lying beside my bed. I softly said, Come take me. For I've been lonely in need of someone Though I'd done someone wrong somewhere, but I don't know where. I don't know where come lately. You are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune. Play me she sang to me, song she brought to me, words that rang in me, rhyme that sprang from me, warm the night. And what was right became me. You are the sun, I am the moon are the words, I am the tune, play me. so it was that I came to travel upon a road that was fond and narrow, another place, another grace would save me. are the sun, I am the moon, you are the words, I am the tune, play me. You are the sun, I am the moon, you are the words, I am the tune, play ongetwijfeld met mijn eens zijn luisteraars... dat dit nummer erg leek op het vorige. Althans wat de akkoordenschema's betreft. Want eh, je kon het bijna... Uh, kon je de melodie van, van Roger Zen... Eh, on the Outside kon je meezingen met het liedje Play Me van Neil Diamond. Overigens is Neil Diamond natuurlijk een zeer succesvol artiest wereldwijd. En hij komt ook naar Nederland, heb ik begrepen. Maar dat zal allemaal wel uitverkocht zijn. Want ja, daar zijn de dames met name natuurlijk wild van. En wij hadden hier in Nederland ook een artiest. En die heette God, wie was dat nou ook weer? Eh, de man die ook met Siska Peters heeft gezongen, weet jij dat nog? Nee, niet Ronnie niet. Nee, <laughs> die heeft ook met Siska Peters gezongen. Nee, ehm, eh, ik bedoel die jongen die ook eh, Niel Diamond nadeed. Nou, ik kom, ik kom er zo wel op. Als ik, als, als ik zijn naam weer weet, luister... Oh, nee, nee, dat is een... Nee. Als ik zijn naam weer weet, dan, dan laat ik het u weten. De listeners in America, I, I told the Dutch, the Dutch audience audience uh, about uh, a singer uh, here in Holland who could perform like like Neil Diamond. He had the same voice. And, well, that was a little story for the Dutch people. That doesn't interest you in America and Canada you are more interested in uh, good music. Well, I've uh, I've more good music uh, I brought along, and this is the windmills of your mind, and that that's Dusty Springfield.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 remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over. Your Mind. Dusty Springfield. Heerlijk nummer. Eh, eens even kijken wat ik... Uh, hopelessly Devoted to You. Olivia oh, Newton-John. We gaan even terug naar de Grease tijd. Miss Olivia Newton-John. I saw her in the, in the, in the 70s. Uh, together with Cliff Richard uh, and Marvin Welsh and Ferrer in Amsterdam in the concert hall. And they played live there with Brian Bennett on drums, Bruce Wells on guitar and uh, Hank B. Marvin on guitar. And it was a very wonderful performance. It was even before the Grease time. Ja, ik, ik eh, heb eventjes aan onze luisteraars in Canada en Amerika verteld, luisteraars, dat we of dat ik getuige was van een concert met Oliver Newton-John... in de, in de 70 jaren in het Concertgebouw in Amsterdam. Samen met Cliff Richards en Marvin Wells in Farrer. Eigenlijk gewoon de Shadows, zeg maar. Alleen John Farrer zat erbij en die was weer getrouwd... of die had een relatie met Oliver Newton-John. En dat was ja, ja, voor de beroemde Grease-tijd... voordat zij eigenlijk wereldwijd zoveel eh, succes scoorde... met eh, alles wat met Grease te maken had. We've Only Just Begun eh, is voor mij ook een, eh, een nummer wat ik heel graag draai. En dan heb ik het natuurlijk over de Carpenters. Geniet mee. Het uur vliegt alweer voorbij. Kwart voor elf geweest alweer. We've only just begun to live. and promises. A kiss for luck yes, where there's room to grow. And yes, we've just begun. Geef antwoord, mijn liefste. Answer me, my love. Joni Mitchell. I'll try not to care. But if you still think about me, please listen to my prayer. You must know that I've been true. Won't you say that we can start anew? In my sorrow now I turn to you. Please answer me, my love. I'll try not to care. But if you still think about me, please listen to my prayer. You must know that I've been Won't you say that we can start anew in my sorrow? now I turn to you. Please answer me, my love. Answer me, my love. Ja, Van het prachtige album Both Sides Now was dit eh, Joni Mitchell met Answer Me. We are very lucky because we are saved by the bell. And all because Robin Gibb gave us a big help. Robin Gibb. heerlijke stemgeluid van Robin Gibb. Ons helaas ontvallen, samen met Maurice Gibb, ook overleden. Barry Gibb alleen nog over. En eh, ik zag laatst een concert eh, van Barry Gibb eh, uit Ierland vandaan, meen ik, als ik het goed uit mijn hoofd zeg. En daar ook bij een interview met Barry Gibb. De man helemaal tot tranen geroerd vanwege het verlies van zijn broers. Dat was ja, emotioneel om allemaal te zien. Ik ga wat voor de mensen draaien die van Duitse muziek houden. Daar sluit ik meteen ook het eerste uur mee af, luisteraars. Eh, straks weer eh, eh, tussen app en vloed. nog een vol uur heerlijke rustige muziek. En aan twaalf uur heb ik begrepen. Willem Boer met... ga je de hele nacht door Willem? Tot zeven uur vanmorgen luisteraars. Nou, ik ga straks aan Willem vragen wat hij allemaal voor ons... voor u met name gaat, gaat, gaat draaien. dit is Peter Maffay. Maffe Peter. Met Doe. luisteren naar ZFM antwoord. Tot straks, tot na de andere kant van het nieuws.